Kees Groot met het NOS-journaal. De man die gisteren in New York met een gehuurde pick-up truck acht mensen doodreed... is volgens de politie weken bezig geweest met de planning van de aanslag. De politie van New York bevestigde dat de 29-jarige Oezbeekse immigrant handelde in naam van IS. Hij zou precies de instructies hebben gevolgd die de terreurorganisatie op sociale media heeft gezet... voor aanhangers die een aanslag willen plegen. De politie zegt dat de man banden had met mensen die in de gaten werden gehouden, maar de Oezbeek was zelf niet in beeld bij de politie of de inlichtingendiensten. De linkse oppositie in de Tweede Kamer heeft CDA-leider Buma aangevallen over de belastingplannen van het nieuwe kabinet. Buma verdedigde het voorstel om het lage btw-tarief te verhogen en de dividendbelasting af te schaffen. Volgens hem worden die maatregelen gecompenseerd door andere ingrepen. Maar volgens GroenLinks-leider Klaver wordt met het afschaffen van de dividendbelasting 1,4 miljard euro weggegeven aan buitenlandse beleggers. De Tweede Kamer debatteert al de hele dag over de regeringsverklaring. Ook vanavond en morgen gaat het debat nog door. Radko Mladic vraagt het Joegoslavië-tribunaal het vonnis tegen hem uit te stellen. Het tribunaal wil op 22 november uitspraak doen in de zaak van de Bosnisch-Servische oud-generaal. Maar volgens zijn advocaten is hij mogelijk ernstig ziek. Hij moet eerst medisch onderzocht worden door artsen uit Servië, vinden ze. De 74-jarige Mladic heeft eerder beroertes en een hartaanval gehad. Feyenoorder Soufian Amrabat heeft definitief gekozen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Dat heeft de KNVB bevestigd. Amrabat heeft zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit, maar hij is ingegaan op een uitnodiging om met Marokko het WK-kwalificatieduel tegen Ivoorkust te spelen. Het weer, vanavond wordt het geleidelijk overal droog. Morgen is er zon, maar er trekken ook enkele buien over het land. Het wordt 11 of 12 graden. Vrijdag grotendeels droog, maar in het weekend valt er weer enige tijd regen.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 De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen nog wat langzaam rijdend verkeer. Maar vooral ten zuiden van Utrecht nog drukte tussen Culemborg en knooppunt Nog zo'n 10 minuten erbovenop. De A4 Amsterdam-Den Haag is weer vrij. De file tussen Hoogmade en Leidsendam begint op te lossen. De A9 Alkmaar-Diemen hetzelfde verhaal. Daar rijdt het nog wat langzaam tussen Aalsmeer en knooppunt Hodendrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de Van Brinoorbrug nog 5 tot 10 minuten extra. De A27 is toch wel het grootste probleemgeval. Van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Knoop Gorkum.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 U luistert naar ZFM Zandvoort. Op deze woensdagavond, 1 november. En op deze 1 november gaan wij eh, om 8 uur eh, live overschakelen naar de raadsvergaderingen. Eh, dit is uh, vervolg van de raadsvergadering van gisteren. En het gaat over de begroting voor 2018 techniek wordt gedaan door mij, Casper Geurlandsson. Ik wens u voor eh, straks eh, veel plezier met luisteren. Nogmaals, eh, om 8 uur de raadsvergaderingen op CFM Zandvoort. 8 uur. Goedenavond dames en heren, even herhaling. Straks om 8 uur. De raadsvergaderingen li worden live uitgezonden op ZFM Zandvoort. En eh, het gaat over het... Eh, kijk, ik, ik, zei net eh, dat het over de, over de begroting gaat, maar het gaat over Bestemmingsplan bedrijventerrein eh, Nieuw-Noord. Eh, de sportnota 2017 eh, plus. Ingekomen post en een verslag van de vergadering van 26 september 2017. En ik zie, lees dat hier op, op verzoek van de heer Berensen begint agenda punt 3 met een besloten gedeelte. Ehm, u kunt de raadsvergadering ook live volgen op de website van de gemeente. Maar u kunt natuurlijk ook hier blijven luisteren op ZFM Zandvoort. Dus straks om 8 eh, uur begint de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. De techniek is in handen van mij, Casper Geuransson. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar de raadsvergadering van ZFM Zandvoort. We raken het signaal eh, doorgebracht dat ze beginnen in de raadszaal.